uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Basisscholen willen zelf het aantal lesuren en de lestijden kunnen bepalen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ruim 600 directeuren van basisscholen deden eraan mee. Ongeveer 80% van hen wil meer flexibiliteit. Ze zeggen dat dat beter is voor de ontwikkeling van de kinderen... en makkelijker voor werkende ouders. Elf basisscholen deden mee aan een proef met flexibele lestijden... maar minister Slop heeft die stopgezet. gezet. Drie scholen presteerden te slecht en twee andere vonden het niet werkbaar. Het kabinet gaat extra taalexperts inzetten om teksten van de overheid aan burgers begrijpelijker te maken. Volgens het AD gaat het om 100 deskundigen die ambtenaren gaan helpen bij het schrijven. Dat zou zo'n 3 miljoen euro kosten. De overheid is vorig jaar begonnen met een campagne om duidelijker te gaan schrijven... maar staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken is nog niet tevreden misdaad Anoniem waarschuwt tegen toenemende aantal illegale drugslaboratoria... en leegstaande loods en boerderijen in Gelderland en Overijssel. Dat gebeurt al langer in het zuiden. Boeren worden vaak onder druk gezet en bedreigd om hun schuren te gebruiken voor bijvoorbeeld wietteelt. Vandaag begint een campagne om boeren bewuster te maken van de gevaren van de verhuur aan criminelen. En de VS wil bemiddelen in het conflict tussen Ethiopië en Egypte over de Nijl. Ethiopië bouwt een dam met een waterkrachtcentrale en dat leidt tot spanningen. Egypte is bang dat de watertoevoer en het goederentransport over de Nijl in gevaar komen. De Ethiopische premier Abiy, de kerstverse winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede... suggereerde laatst nog dat de dam hem een gewapend conflict waard is. Egypte heeft het Amerikaanse aanbod voor bemiddeling meteen geaccepteerd. En dan het weer. Lokaal kan het nog mistig zijn. Op veel plaatsen is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Vanmiddag iets vaker zon en droog. Het wordt 14 tot lokaal 20 graden.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 The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, give it, give it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked.